met het NOS Journaal. Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden gaat president Trump proberen af te zetten. Dat heeft de democratische voorzitter Nancy Pelosi bekendgemaakt. Het huis gaat vicepresident Pence later vandaag vragen... om Trump ongeschikt voor het ambt te verklaren... via het 25e amendement van de grondwet. Daarna wil het huis een officiële afzettingsprocedure beginnen. Het is onzeker of er genoeg tijd is om Trump daadwerkelijk af te zetten... omdat Joe Biden volgende week al wordt beëdigd als president. Maar de democraten willen met die afzettingsprocedure voorkomen... dat Trump in 2024 nog eens een gooi kan doen naar het presidentschap. Haagse bronnen melden dat de lockdown in Nederland na 19 januari wordt verlengd met drie weken. Dat zou de uitkomst zijn van het beraad gistermiddag. Het kabinet wil nog wel bekijken of de verlenging van de lockdown voor de basisscholen korter kan duren dan drie weken. Dat hangt af van onderzoek naar de gevolgen voor basisschoolleerlingen van de Britse variant van het coronavirus. In een reactie zeggen Koninklijke Horeca Nederland en winkelbranchevereniging in retail dat extra financiële steun noodzakelijk is. Het kabinet zou die ook willen uitbreiden. In de ziekenhuizen zijn inmiddels 31.000 medewerkers uit de acute zorg gevaccineerd. De meeste ziekenhuizen waren zaterdag al door hun vaccins heen. De eerste 33.000 zijn voor de meest cruciale acute zorgmedewerkers... zoals IC-verpleegkundigen en verpleegkundigen van de covid-afdelingen. De oprichter van het Oerolfestival op Schelling is overleden. Joop Mulder begon in 1982 met Oerol vanuit zijn woonkamer. Het festival groeide uit tot een van de grootste theaterfestivals op locatie in Europa. Het trekt jaarlijks zo'n 50.000 bezoekers. Joop Mulder was 67 jaar. Het weer later vannacht meest droog.